Marion Koekoek met het NOS Journaal. Rusland heeft in ruim een week 16.000 militairen naar de Krim gestuurd... zegt de Oekraïense ambassadeur bij de Verenigde Naties. De VN-veiligheidsraad houdt voor de derde keer in vier dagen spoedberaad over de crisis op de Krim. Oekraïne heeft in New York de Veiligheidsraad om steun gevraagd bij het verzet tegen de Russische militaire interventie. De Russische ambassadeur bij de VN zei dat de uitgeweken Oekraïense president Janukovic Rusland zelf heeft gevraagd om militaire bijstand. Hij liet een kopie van een brief van Janukovic zien. De Veiligheidsraad kan weinig concrete actie ondernemen in het conflict op de Krim, omdat Rusland over elk voorstel in die richting een veto zal uitspreken. Minister Dijsselbloem gelooft niet dat gaslevering in gevaar komt door de Oekraïns-Russische crisis. Hij wijst erop dat Nederland niet volledig afhankelijk is van het Russische gas. Omdat de relatie met Rusland te maken heeft met energieleveranties is in het belang van Nederland om met oplossingen te komen, zo zei hij. Het is in het belang van de Nederlandse economie dat de situatie in Oekraïne gestabiliseerd wordt. De strijd in de Centraal-Afrikaanse Republiek moet beëindigd worden door een VN-vredesmacht met 10.000 militairen en ruim 1800 politieagenten. Dat schrijft VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon in een rapport. Hij wil dat de vredesmacht burgers beschermt en de religieus getinte moorden in het land een halt toeroept. In de kar woedt sinds eind vorig jaar een strijd tussen islamitische en christelijke milities. 14 ziekenhuizen hebben hun sterftecijfers niet op internet gezet. De Nederlandse Zorgautoriteit had 89 ziekenhuizen opgeroepen de cijfers uiterlijk 1 maart te publiceren. 75 ziekenhuizen hebben dat volgens de NZA gedaan. Ziekenhuizen zijn sinds deze maand verplicht hun sterftecijfer openbaar te maken. Dan nog het weer. Vanavond neemt de wind af en klaart het overal op. Vannacht wordt het koud, 3 tot min 5 aan de grond. Vanaf morgen zonnige periode en droog.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 And we sing, oh, oh Sheila, let me love you till the moon comes. Oh, Sheila. oh, oh Sheila, you know van ZFM. time leaves us polished. Oh. ook op internet. www.zfmzandvoort.nl oh, no. Oh. Baby girl, where you at?